met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische achterstand. Die kregen een persoonsgebonden budget uitgekeerd... om daar zelf zorg mee in te kopen. Volgens het FD werd ze gevraagd hun klachten aan te dikken... zodat de instelling meer zorggeld zou kunnen binnenslepen. Daarnaast zou personeel zijn onderbetaald... en zou er meer zorg zijn gedeclareerd dan werd verleend. Voor de tweede dag op rij heeft de Indiase miljoenenstad Mumbai te maken met hevige regenval. Door overstromingen is het openbaar vervoer grotendeels tot stilstand gekomen en moesten duizenden werknemers overnachten op kantoor. Een enorm gebied in Zuid-Azië heeft al sinds juli te maken met hevige moessonregens en overstromingen. Als Nederland niet al over vier tot zes jaar zonder gas wil komen te zitten, moeten er tijdig maatregelen worden genomen. Onderzoeksinstituut TNO zegt dat Nederland anders straks voor zijn gasbehoeften helemaal afhankelijk is van het buitenland. Sinds de aardbeving in het Groningse Huizingen in 2012 is de aardgaswinning meer dan gehalveerd. Wielrenner Danny van Poppel maakt de overstap van Team Sky naar Lotto Jumbo, meldt De Telegraaf. De 24-jarige sprinter heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Nederlandse wielerploeg. Van Poppel wordt bij Lotto Jumbo de tweede sprinter in het team. Bij de ploeg staat ook Dylan Groenewegen onder contract. Het weer in het westen en noorden regent het een groot deel van de dag. In het oosten en zuidoosten schijnt soms de zon en valt slechts een enkele bui. En daar kan het ook nog 25 tot 28 graden worden. Vanavond en komende nacht overal buien. Morgen wordt het geleidelijk droger en vooral in de middag schijnt soms de zon. Het kwik blijft steken bij 19 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vallen vooral de problemen rond Utrecht op. Vanuit Den Bosch naar Utrecht beknoopt het Oude Rijn ging een vrachtwagen door de Middenberm. De verbindingsweg is dicht naar de A12 richting Den Haag. Vanaf Deil staat 20 kilometer file, ruim een half uur vertraging. En het staat naar Utrecht aan alle kanten vast. Op de A27 bijvoorbeeld vanuit het zuiden vanaf Gorkum 13 kilometer vanaf Lexmond. Op de A28 vanuit Amersfoort over 11 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht over 20 kilometer vanaf Eemnes. Verder in de Randstad op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht over 7 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude 9 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knoppen Rotterpolderplein 8 kilometer.